Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De minimumleeftijd waarschijnlijk verhoogd naar 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van drie brancheorganisaties uit de tabaksindustrie. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar check en sigaretten kopen. Die grens bestaat sinds 2003. De brancheorganisaties willen een aanscherping van de regels, want roken is volgens hen niet iets voor kinderen. Van Rijn wil het idee op korte termijn bespreken in het kabinet. In het regeerakkoord is afgesproken dat ook de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden hebben hun overleg over de betaling van noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht niet eens worden over de uitbetaling van de volgende termijn. Volgende week maandag praten ze verder. Volgens voorzitter Juncker is er oneenigheid tussen de ministers en het IMF over het beheersbaar houden van de schuld van Griekenland. Het overleg in Cairo tussen Hamas en Israël heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn er vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld. Daarbij zouden onder meer regeringsgebouwen en een winkelcentrum zijn geraakt. In Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen... Maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld... en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden... en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. Het weer bewolkt en droog. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Het KNMI waarschuwt voor windstoten vanavond in de kustprovincies. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland kan een stormachtige windkracht 8 ontstaan. Morgen zonnige periode, droog en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voorknopend Muidenberg 3 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden. Daar staat tussen Almere Stad West en knopend Muidenberg 7 kilometer na een ongeluk. Bij knopend Muidenberg is de linkerreis ook dicht. A9 Alkmaar richting Almstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knopend Raasdorp 5 kilometer. A12 in de richting Den Haag 3 kilometer voor Den Haag Malieveld. A16 Breda richting Rotterdam, 3 kilometer voor knooppunt plein. En op de A20 richting Gouda, daar staat ook 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Hilversum 3.